Het gaat vooral om verbale agressie, intimidatie en bedreiging, maar soms ook om fysieke agressie. Vooral in het familierecht, strafrecht, vreemdelingenrecht en huurrecht lopen advocaten meer risico. De advocatenclub zegt bij Nieuwsuur dat het schokkend is om te horen wat sommige advocaten meemaken. Filmproducent Harvey Weinstein is opnieuw drie keer aangeklaagd. Eerder werd hij al veroordeeld voor misbruik. Of er ook echt een zaak komt, is nog de vraag... omdat Weinstein net is geopereerd aan zijn hart en nog herstellende is. De filmproducent zit al in de gevangenis voor het verkrachten van een vrouw. Eerder werd hij tot 23 jaar zelf veroordeeld... voor verkrachting en aanranding van twee actrices. Die uitspraak werd geschrapt, maar justitie gaat in die zaak nog in hoger beroep. Donald Trump heeft geen zin om nog een keer in debat te gaan met zijn democratische rivaal Kamala Harris. Hij zegt dat hij duidelijk het debat heeft gewonnen en dat een verliezer altijd meteen om een rematch vraagt. Volgens analyses klopt dat niet en bleef Harris juist het beste overeind in het debat. Er komt op 1 oktober nog wel een debat tussen de vicepresidentskandidaten. En in Mesch in Limburg was het vandaag de hele dag groot feest. Op 12 september 1944 kwamen daar de eerste geallieerden de grens over... om Nederland te bevrijden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En vandaag werd het begin van 80 jaar vrijheid gevierd. Het was wel even afzien voor de familie Jansen in Mesch. De afgelopen dagen, ze konden niet naar buiten kijken. Er stond een grote tribune in hun voortuin vanwege dat bevrijdingsfeest. En daarom kreeg het koppel na afloop een koninklijk bedankje. Heel veel dank dat we bij u te gast mogen zijn. Dank je, Dank je. dank voor jullie. Ja. Ik vind je hele huis een beetje kwijt voor een paar dagen. Ja. <laughs> Het herdenkingsjaar duurt nog tot 5 mei volgend jaar.